Dit is Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De Senaat van de heeft ingestemd met het homohuwelijk. Het wetsvoorstel haalde een nipte meerderheid. 33 senatoren stemden voor, 29 tegen. New York is nu de grootste Amerikaanse staat waar homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen. In Den Haag wordt vandaag Veteranendag gehouden. Het is de zevende keer dat de 120.000 veteranen in het zonnetje worden gezet. In bijzijn van prins Willem-Alexander en premier Rutte wordt vanochtend in de Ridderzaal stilgestaan bij de inzet van de Nederlandse militairen in het buitenland. Op het Malieveld zijn vanmiddag optredens van Nederlandse artiesten. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn gevechten uitgebroken tussen aanhangers van de verdreven president Mubarak en tegenstanders van het oude regime. Enkele honderden aanhangers van Mubarak gingen de straat op om te protesteren tegen de rechtszaak die in augustus begint. In de loop van de avond kwamen er steeds meer tegenstanders op de been, waarna er gevechten uitbraken. Op alle wegen van en naar Assen worden vandaag extra politiecontroles gehouden. Op het racecircuit van Assen wordt de TT gehouden en er komen naar verwachting zo'n 100.000 motorliefhebbers naar de races. Na afloop van de TT wordt vooral gelet op gevaarlijk rijgedrag, te hard rijden en alcoholgebruik. Het Nederlands voetbalelftal onder de 17 jaar is uitgeschakeld op het WK in Mexico. In de derde en laatste groepswedstrijd verloor Oranje met 3-2 van gastland Mexico. De afgelopen week had Oranje al verloren van Congo en gelijk gespeeld tegen Noord-Korea. Tot besluit het weer. Vanuit het westen ligt de regen die smiddags in het hele land valt. Pas s avonds is het op zijn warmst. Het is zo'n zo'n 19 graden.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 sir. Just one more thing. lo que es minigolf. Vinden jullie dat leuk? ZFM, CFM. CFM. CFM biedt alvast excuses aan voor het volgende programma. I heard that you settled down, that you fight it I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It is Voor alle dingen stoort me erg.